Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Klein al 120 miljoen euro aan uit en er komt na dit jaar 20 miljoen euro bij. Volgens minister Slop is dat nodig omdat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs... of ze nou op een grote of kleine school zitten. Hij vindt dat kinderen dicht bij huis naar school moeten kunnen. En ook voor de leefbaarheid van dorpen en steden is het volgens Slop belangrijk... dat de 2000 kleine scholen blijven bestaan. Het vorige kabinet wilde de kleine scholentoeslag nog afschaffen. Er zijn geen aanwijzingen voor Russische inmenging in de verkiezingscampagne van president Trump. Dat zeggen de Republikeinen in de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de kwestie onderzoekt. Wie wel in Russische inmenging gelooft, leest te veel spionageromans, zegt het Republikeinse commissielid Mike Conaway. Democraten in de commissie hebben meteen al afwijzend gereageerd. Ze klagen al een tijd dat het onderzoek partijdig is en zeggen dat er nog veel getuigen moeten worden gehoord. Er lopen ook nog onderzoeken van de Amerikaanse Senaat en van speciaal aanklager Robert Mueller.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 Toch stelt hij nu in overleg met de korpsleiding en het OM een commissie in. In Doetinchem woedt brand in het dak van een appartementencomplex van zes verdiepingen. Het gebouw is ontruimd. De politie gebruikte een omroepinstallatie om iedereen te waarschuwen. De bewoners worden opgevangen in een buurthuis. Het vuur kruipt verder onder de dakbedekking. De brandweer van Doetinchem zaagt het dak daarom open. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het weer, vannacht hier en daar regen, minima tussen 4 en 8 graden.